is van Kesteren met het NOS-journaal. De Japanse premier Kishida is onderweg naar de Oekraïense hoofdstad Kiev... voor gesprekken met president Zelensky. Bezoek was vooraf niet aangekondigd. Kishida is de enige leider van de G7-landen... die nog geen bezoek had gebracht aan Oekraïne. Het is de verwachting dat de Japanse premier bij zijn bezoek... zijn steun aan Oekraïne zal benadrukken. Ook heeft Japan zware sancties ingesteld tegen Rusland vanwege de oorlog. Binnen de Londense politie is sprake van racisme, vrouwenhaat en homofobie, blijkt uit onderzoek. Dat onderzoek is uitgevoerd na de moord op een 33-jarige vrouw door een agent. Volgens de auteur van het rapport is er ook sprake van pestgedrag en intimidatie bij de Londense politie, maar wordt er zelden echt wat aan gedaan. De korpschef heeft de misstanden toegegeven en zijn excuses aangeboden. Drie televisiezenders in Ecuador hebben brieven met explosieven ontvangen. Een journalist raakte licht gewond toen de envelop met een explosieve USB-stick erin ontplofte. Lijkt erop dat de aanvallen gericht waren op specifieke journalisten. De brieven waren namelijk persoonlijk geadresseerd. Het is niet voor het eerst dat de journalistiek in Ecuador het doelwit is van aanvallen. Vorig jaar werd ook al een gebouw van een tv-zender beschoten. Op de Krim zijn kruisraketten van het Russische leger vernietigd. Dat zegt het Oekraïense ministerie van Defensie. Volgens een Russische functionaris gaat het om een droneaanval en raakte één persoon gewond. De kruisraketten werden vervoerd per trein en waren waarschijnlijk bestemd voor de Zwarte Zeevloot. Het Oekraïnse leger zegt niet of het verantwoordelijk is voor de aanval op de kruisraketten... maar noemt het wel een voorbereiding op de bevrijding. Het weer, deze ochtend veel bewolking met regen. In de loop van de middag wordt het droger en breekt in het westen de zon door. In de avond meer opklaringen, maar daarna opnieuw regen...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 You gotta make sure you never stop. Never give up, never give up, never give up. I wanna do it all the way. en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Japanse premier Kishida brengt als laatste G7-lidstaat een bezoek aan Kiev. Hij gaat praten met president Zelensky en zal waarschijnlijk zijn steun uitspreken in de Oekraïnse strijd tegen Rusland. Er is veel mis bij de Londense politie. Het korps met 34.000 agenten kampt met een onveilige werksfeer... en heeft onvoldoende gedaan tegen seksisme en intimidatie. De korpschef heeft spijt betuigd. En het hoofdkantoor van de nieuwe innovatiedienst van de NAVO komt naar Nederland. Met die dienst wil de alliantie onderzoek doen op het gebied van defensie. Het is nog niet duidelijk waar het hoofdkantoor precies komt te staan.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 Everyone at school thought we were sisters dress the same, talk the same, together all the time. You could find me in your family pictures. Next to you in the frame, but you moved on and I'm replaced. I only wanted you to be happy, but I seem upset about it Guess I'm the one who lost the things you had all the time You seem like you're cool with or without it Cause you put me through hell Just to have someone else I hope he always makes you happy But why?